Goedenavond, ik ben Wouter Walgemoed en dit is het nieuws van NWS op 3. Universiteiten en hogescholen willen dat studenten weer vaker naar de collegebanken mogen. Nog altijd is zo'n 80% van het onderwijs van het hbo en de Unie op afstand. Het hoger onderwijs roept het kabinet op te laten onderzoeken... of studenten niet wat vaker op een veilige manier samen college kunnen krijgen. En dat zou ook deze studenten heel graag willen. De eerste weken denk ik dat ik het wel eh, relaxed vond. Omdat toch even dat je je huis niet uit hoeft... Uh was wel prima, maar langzamerhand uh, begon er toch meer de eenzaamheid in te sluipen. En je begint meer te realiseren wat de waarde eigenlijk is van elkaar in het echt zien. Volgens de hogescholen en universiteiten dreigen studenten te stoppen met hun studie als ze alleen maar onderwijs op afstand krijgen. Zorgpersoneel en basis- en middelbare schoolleraren krijgen binnenkort voorrang bij coronatesten. Het kabinet wil zo voorkomen dat ze te lang moeten wachten. Er zijn nog wel meer beroepsgroepen die voorrang willen, maar dat ziet premier Rutte niet zitten. Kijk, als je te veel mensen met voorrang laat testen, ja, dan heb je bijna weer, bij wijze van spreken, weer iedereen. Het kabinet gaat ondertussen met studentenverenigingen overleggen hoe het hoge aantal besmettingen onder jongeren kan worden teruggedrongen. Ruim 300 huishoudens in Delfzijl in Groningen krijgen een nieuw huis... omdat hun oude woning is beschadigd door aardbevingen. Vorige week werd al bekend dat hetzelfde geldt voor 300 huishoudens in Appingedam. De Rotterdamse jongen die een paar weken geleden werd doodgestoken bij een ruzie bij de pier van Scheveningen... had niks met die drillrap ruzie te maken, zegt zijn zus Carolien. Voor het eerst sinds de dood van haar broer Chuchu vertelt ze erover tegen mijn collega's van NOS Stories. En ze zegt dat Chuchu een lieve jongen was die altijd klaar stond voor anderen. Zware criminele dingen of wat dan ook, totaal niet hij, Echt niet, gewoon niet. En daarom weet ik gewoon duizend procent zeker eigenlijk dat die drill, hij was niet zo'n jongen. En het is ook erg, erg jammer dat, eh, dat ik mensen dat niet kan laten zien. Weet je, hoe hij werkelijk was. Jongerenwerkers zeggen dat ook veel anderen betrokken raken bij steekpartijen... terwijl ze helemaal niks met drillreep te maken hebben. Het weer nog, vanavond klaar het op. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, maar vooral in het westen en noorden is er ook bewolking. Het wordt ongeveer 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file bij de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam... want de tunnel is dicht geweest na een ongeluk. Inmiddels is die weer vrij.